Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat Richard K. een duidelijk plan had... toen hij begin dit jaar een stil in Wijtenveen in Drenthe doodschoot. En dat hij niet in een opwelling handelde. En dat is belangrijk, want dat geeft aan dat justitie het niet als doodslag ziet, maar als moord. En daar staat een hogere straf op. Deze persofficier legt uit waarom. Wij vinden dat uit de beelden dat, eh, dat blijkt. Hij eh, wacht enige tijd tot mevrouw aankomt rijden en, en, zet dan haar auto klem, loopt op die auto af en schiet ogenschijnlijk eh, zonder aarzelen haar door het hoofd. Gaat vervolgens naar de woning van het mannelijke slachtoffer, schiet hem neer ook in aanwezigheid overigens van het, eh, van het jonge kind. Dan vlucht de betreffende man en dan gaat hij terug naar zijn auto. Haalt hij daar weer wapens en gaat hij er nog een keer achteraan en, en schiet hij. Ja, Richard K. heeft vandaag in de rechtszaal bekend in huilend gezicht dat hij spijt heeft. Joodse kolonisten hebben de afgelopen maanden de bevolking van minstens zeven Palestijnse dorpen verjaagd. Dat zegt Human Rights Watch. Kolonisten zijn mensen die op de westelijke jordaan komen wonen dat door Israël wordt bezit. Terwijl dat volgens internationaal recht illegaal is. Volgens de mensenrechtenorganisatie deed het Israëlische leger niks om de Palestijnen te beschermen... en deden militairen soms zelfs mee aan het verjagen. Telegram wordt steeds populairder. De verwachting is dat die app binnen een jaar 1 miljard gebruikers heeft... Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is het aantal gebruikers flink toegenomen... omdat politici en critici via die app beveiligde berichten naar elkaar kunnen sturen. WhatsApp is nog wel een stukje populairder. Die app heeft 2 miljard gebruikers, dubbel zoveel dus. En vanavond is het weer zover. Valverde, another brilliant goal. goal. It's 3-3 in the Bernabeu. And the referee says that will do. Ja, vorige week waren de wedstrijden één groot spektakel in de Champions League. 2-2 werd het tussen Arsenal en Bayern. En 3-3 bij Real Madrid tegen Manchester City. En vanavond zijn de returns. Sportcommentator Tom van het Hek blikt alvast eventjes vooruit. Het zijn hele gelijkwaardige wedstrijden. Dus wat, dat betreft kun je vanavond ook veel verwachten. En de doelpuntenregen is groot in de Champions League. En dat zal vanavond waarschijnlijk lekker doorgaan. Ja, en die wedstrijden zijn vanavond om 9 uur. Het weer dan nog, de rest van de middag een mix van zon, wolken en soms een bui met ook kans op onweer. Graadje of 10 is het. Vanavond droogt het op de meeste plekken op en valt er alleen in het zuiden nog wat regen.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 And we'll oh, oh, let me love you till the morning comes. Sheila. Uh, uh, uh, oh, Sheila. Oh, baby, love me right. Let me love you till the dead of uh-huh. can't you let the be? Cause with you is where I got to be.